naar aanleiding van de verkiezingen. Als eerste ging kort voor 7 uur de voorzitter van de Eerste Kamer, René van der Linden, bij het paleis naar binnen. Daarna is het de beurt aan Tweede Kamervoorzitter Gerdy Verbeet... en de vicepresident van de Raad van State Herman Tjenk Willink. Het is na de verkiezingen gebruikelijk dat de koningin deze drie mensen spreekt. Ze overlegt met hen over de uitslag en de stappen die genomen moeten worden... om te komen tot een nieuw kabinet. Meestal volgen daarna gesprekken met de fractieleiders. De meeste VVD-stemmers willen dat hun partij gaat regeren met de PVV. Dat blijkt uit een peiling van het tv-programma 1 Vandaag onder 17.000 mensen... Van de VVD-kiezers heeft 57% een voorkeur voor een rechtskabinet met de PVV en het CDA. Onder CDA-stemmers is zo'n coalitie niet populair. Van de CDA-achterban wil maar 27% met de PVV samenwerken. Uit de peiling van één Vandaag blijkt verder dat de PVV-stemmers niet hechten aan de AOW-leeftijd als breekpunt. Driekwart van de achterban vindt het goed dat Wilders het breekpunt heeft laten vallen. Twee mannen uit Noorwegen zijn in Congo opnieuw veroordeeld tot de doodstraf. Een militaire rechtbank heeft hen schuldig bevonden aan moord. Ze zouden een jaar geleden in het oosten van Congo de chauffeur van hun gehuurde auto hebben vermoord. De mannen zelf zeggen dat de chauffeur is gedood door gewapende overvallers. De twee oud-militairen hebben zich volgens de rechtbank verder schuldig gemaakt aan spionage. De Noren waren vorig jaar ook al veroordeeld tot de doodstraf. Dat proces moest worden overgedaan vanwege onregelmatigheden. Het is onduidelijk of ze ook echt ter dood worden gebracht. Al sinds een jaar of zeven worden in Congo geen doodvonnissen meer uitgevoerd. Het weer bewolkt een regenbuien. Vannacht nog pittige buien in het oosten van het land, mogelijk met onweer. Het wordt dan een graad of 16. Morgen zonnige periode, maar in de middag weer buien.